Soms denk ik bij mijn eigen, wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag. Dat ik me lekker uit ga leven en alles kan en mag. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol Oh, ik zet de zorgen even aan de kant En denk niet aan verdriet of trammeland Ja, lachen, gieren, brullen Toen laat mijn glas maar vullen Want vanavond ga ik even uit mijn bol Je moet genieten van het leven Trek je van een ander toch niks aan Ik van het leven, al moet ik soms ook